Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie is zeer geschrokken van de kogelbrief die VVD-fractievoorzitter Zelstra heeft ontvangen. De minister noemt het onacceptabel als mensen op deze manier het politieke debat willen beïnvloeden. Hij zegt dat hij de afgelopen maanden ook andere bedreigingen van politici heeft gezien. Van der Steur gaat ervan uit dat de politie op zoek gaat naar de daders. VVD-leider Zelstra vertelde eind van de middag dat hij een kogelbrief had gehad. Naar eigen zeggen vanwege zijn standpunt in het debat over vluchtelingen. Zelstra zei dat hij niet wijkt voor gekken die kogelbrieven sturen. Een bijeenkomst voor inwoners van Harlingen over de opvang van asielzoekers is afgelast. De reden is dat enkele leden van de Nederlandse Volksunie hadden aangekondigd dat ze naar Harlingen zouden komen. De burgemeester zegt dat een normale dialoog met inwoners niet mogelijk is als er NVU-leden aanwezig zijn. Een bijeenkomst over vluchtelingen in Wormerland is vanavond wel doorgegaan... ondanks dat daar vannacht de auto's van de lokale groenlinksleider en zijn vrouw in brand werden gestoken. Mogelijk heeft dat iets te maken met de bijeenkomst van vanavond. Twee Franse piloten die 20 jaar de cel in moeten in de Dominicaanse Republiek zijn gevlucht naar Frankrijk. De twee waren veroordeeld voor drugsmokkel, maar zaten nog niet in de cel omdat ze in hoger beroep waren gegaan. De Franse piloten werden in 2013 gearresteerd omdat er in hun toestel 26 koffers met cocaïne waren gevonden. Ze hebben altijd gezegd dat ze niets met de drugs te maken hebben. PSV heeft de vierde ronde bereikt van de KVB-beker. Tegen SC Genemuiden werd het 6-0. PSV kwam al snel op 1-0. De vijf andere doelpunten vielen pas vanaf de 60ste minuut. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden helder en lokaal kans op mist. In het zuiden kan het regenen.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 Don't Think You Know Me. photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my together. just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings and brings new things. For tomorrow night, you see that they'll be gone soon. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day to day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together between together. Well, it's always better when we're together. pretty when I sleep, ain't eh, nothing. When I wake up, you look so pretty, sleeping next to me. But there is not enough time. There is no, no song I could sing, and there is no combination of nog wel eens een beetje aangepast worden. Een beetje verjazzed worden. Ook dit nummer, No oh, Diggity. Tief Baron. we got him open all over town. Yeah. Strictly beats, she don't play around. Cover much ground. Got game by the town. getting paid is a forte. Each and every day. Dat ene meisje.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 Bijna in mijn buik zijn een langsloop. Ik raak mijn moed bij elkaar als een langsloop. Maar bij mij is zoals hij ben ik kansloos. Ik word stil als een langsloop. Bijna in mijn buik zijn een langsloop. Ik raap mijn moed bij elkaar als een langsloop. Maar bij mij is zoals hij ben ik kansloos. ik dacht dus dat dat, een stukje van uh, eh, was. Ik weet het nog geluisterd naar Red Garland Trio met This Autumn. Nu Banks, Someone New. your words. Calling me a fool, saying that I fucked up everything and you'll never forgive me. Though I'm doing this for you, baby, can't you see there's such a thing of love and someone so much that you need to give me time to let them breathe? Ik zag ze eh, bij Spotify bij een nieuwe album staan. er zitten een eh, nou, aantal hele leuke nummers tussen. Het is een beetje wereldmuziekachtig eh, album geworden. We gaan nu luisteren naar Real Blues van saint En verderop komt er nog een nummer aan. saint After what you feel, now come back home. politicians rich. Being free can be expensive. Just keep on keeping on. Ain't it true that no one moves to the city to find happiness? So peace of mind, you better keep on keeping on. But if there was a tender app for being satisfied, wouldn't you always swipe to the right or just keep on? keeping on. Oh, I keep giving love. my friend, we'll just keep on keeping on. Time's a cheetah running free. You're just catching up with the end. Just keep on keeping on. Everybody knows the quickest and most fun way to lose some weight is MDMA. So just keep on. fortune teller called old lady. You better keep on keeping on. Well, you better keep on breathing down to the last. Life goes slow, but death comes fast. Just keep on keeping on. In some ways, it's all about the money of a beef slice, work, half teaspoon of honey. So just keep on. Germain. Voila. Viola. Voila, I guess. Um, en eh, ook een beetje wereldmuziekachtig iets. Het deed me heel erg denken aan, eh, een aantal andere nummers die ik wel eens gedraaid heb. En die heb ik ook achteraan staan.